uur. Freddy met het NOS-journaal. De internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen is sinds gisteren op zoek naar een haven in het Middellandse zeegebied om 410 geredde migranten aan wal te brengen. De mensen zijn bij zeven reddingsoperaties in het centrale deel van de Middellandse Zee opgepikt van gammelen of defecte boten. De organisatie zegt dat ze met een aantal havens tevergeefs contact heeft gehad over het aan wal laten gaan van de migranten. En op Twitter doet Artsen zonder Grenzen een oproep om de migranten menswaardig te behandelen. Novak Djokovic heeft Roland Garros gewonnen. De Serviër won de finale van de Griek Stefanos Tsitsipas. De eerste twee sets verloor hij, maar daarna wist hij alsnog in vijf sets te winnen. Het was voor de tweede keer dat Djokovic Roland Garros won. Hij is de eerste speler die alle vier de Grand Slam toernooien tweemaal heeft gewonnen. Hij heeft nu 19 Grand Slam titels op zak en dat is er eentje minder dan Federer en Nadal. De Deense bondscoach Joelmand vindt dat zijn team gisteravond toch niet verder had moeten voetballen. De Deense voetballer Christian Eriksen kreeg een hartstilstand op het veld en werd daar gereanimeerd. Daarna moesten de Deense spelers de keuze maken om het duel een dag later uit te spelen of de wedstrijd tegen Finland te hervatten. Uiteindelijk werd voor het laatste gekozen. Coach Joelman zegt nu dat het verkeerd was om deze keuze aan de spelers te laten. De jongens waren in shock, zegt hij. Eriksen is overigens aanspreekbaar en zijn toestand is stabiel. Finland won de wedstrijd met 1-0. En Engeland heeft zijn openingswedstrijd gewonnen van Kroatië. Op Wembley versloeg het Britse elftal de Kroaten met 1-0. Het doelpunt viel in de tweede helft. Vrijdag treft Engeland Schotland in groep D. Kroatië speelt dan tegen Tsjechië. Het weer, vanavond nog lang aangenaam. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot 9 tot 12 graden. Ook morgen veel zon. In het noorden drijft wat sluierbewolking binnen.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 Met de maan op mij gericht. Ik kijk naar honderdduizend sterren. En steeds weer zie ik jouw gezicht. Ja, ik leef nu in de kilte. ja je hoort bij mij. Oh, oh, oh, heb jij soms alles opgegeven? Want ik weet dat jij, weet dat jij, ja je hoort bij mij.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 In the dead of night, when thunder rolls, crawl under covers and hold me close. Ding arms now, I'm found in your arms. There's solid ground when I feel. just not right Ooh, baby, this ain't gonna work Ooh, baby, this ain't gonna work no.